Van 4 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. VND is voorlopig gered. Eigenaar Sun Capital, de banken en de verhuurders van de VND-panden... zijn het eens geworden over een reddingsplan van het warenhuisconcern. Daarbij heeft verhuurder IAF Capital volgens VND een voortrekkersrol gespeeld. De grootste verhuurder kwam met een plan... waardoor het warenhuis over 24 miljoen euro beschikt. Dat is genoeg voor de korte termijn. En voor de lange termijn zijn basisafspraken gemaakt. VND zegt het wel te betreuren dat er met de vakbonden nog geen akkoord is over een loonsverlaging. In Amsterdam zijn drie mannen opgepakt die zware vuurwapens en handgranaten in hun bezit hadden. Ze zijn vrijdag aangehouden. Twee van hen hadden toen gebruiksklare vuurwapens bij zich. De politie heeft huiszoeking gedaan. En daarbij werden pistolen, machinegeweren, hagelgeweren en handgranaten gevonden. De mannen zitten nog vast voor verhoor. De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, gaat met pensioen. Ze stopt per 1 juni als ze 70 is geworden. De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Bestuurslid en oud-Kamerlid voor GroenLinks Vendrik neemt de taken van Stuiveling over tot er een opvolger is gevonden. Stuiveling is 16 jaar voorzitter geweest van de Rekenkamer. Een belangrijke Afghaanse leider van Islamitische Staat is in het zuiden van Afghanistan gedood bij een droneaanval. De terrorist was recent overgelopen van de Taliban naar IS omdat hij ruzie zou hebben met de leider van de Taliban. Hij heeft zes jaar vastgezeten in Guantanamo Bay. Bij de droneaanval kwamen nog vijf andere mensen om het leven. Het weer is bewolkt en in het oosten kan het nog wat mot regenen. Het is een graad of 7. Ook morgen veel bewolking en motregen. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en dan blijft het droog. Dit was het NMS.